Moutschreurs met het NOS Journaal. Voor de Libische kustelingen verdronken. 500 anderen zijn door de Libische kustwacht van boord gehaald van verschillende schepen. Ook bij Sicilië zijn wel honderden migranten uit Afrika opgepikt. Deze week is de vluchtelingenstroom uit Libië weer op gang gekomen. In vijf dagen tijd zijn in de straat van Sicilië wel 5000 vluchtelingen gered. Italiaanse media melden dat alleen al in Libië 200.000 vluchtelingen zijn die dit voorjaar de oversteek willen maken naar Europa. Bij een schietpartij in Apeldoorn is een man doodgeschoten. Een vrouw en een man raakten gewond. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde voor de deur van een woning en daar waren op dat moment vier kinderen. De moeder is de vrouw die licht gewond raakte. De Gelderlander schrijft dat de vrouw samen met haar nieuwe vriend in een beschermd wonen programma zit. Dit vanwege problemen met haar ex-man. Terreurverdachte Salah Abdeslam is voor de aanslagen van november in Parijs een paar keer in Nederland geweest, zegt de Franse openbaar aanklager. Wat hij hier precies kwam doen is niet bekend. Uit verhoren is wel duidelijk geworden dat Abdeslam een sleutelrol had bij de voorbereidingen van de aanslagen. Zo reed hij met huurauto's ook naar landen als Duitsland, Oostenrijk en Hongarije, onder meer om materiaal te kopen voor het maken van bomgordels. Voetbal in de eredivisie heeft Cambuur op eigen veld met 1-0 verloren van Roda. Feyenoord won thuis met 3-1 van de Graafschap. De Rotterdammers stonden halverwege het duel nog met 1-0 achter... maar vochten zich zonder de geschorste Dirk terug. Pek Zwolle versloeg thuis Willem II met 4-1. En eerder vanavond won Heracles met 1-0 bij Heerenveen. Het weer vannacht blijft het droog, het koelt af naar een graad of 4. Morgen is het bewolkt met kans op motregen. Het wordt ongeveer 8 graden.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 Check the groove and move your body. Lay down the beat so we can party. Lay down the beat so we can party. Lay down the beat so we can party. Check the groove and move your body. Lay down the beat so we can party. Lay down the beat so we can party. Lay down the beat so we can party. don't wanna dance all day. Hey. The Mixer Chiavistelli DJ. Chiavistelli. And this is my house. I love you so much. All alone as you look through the door.